Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Unie laat het volledig afweten bij de bestrijding van de ebola-uitbraak in West-Afrika. De hulp die nu geboden wordt door vooral de Verenigde Staten, China, Cuba en het Verenigd Koninkrijk komt veel te laat. Dat zeggen microbioloog Roel Coutinho en andere deskundigen tegen de NOS. De ebola-ramp is volgens hem veel te groot om aan kleine organisaties als Artsen zonder Grenzen over te laten. Het ebola-virus heeft in West-Afrika al meer dan 4000 mensen het leven gekost. De Marokkaanse regering wil dat de Afrika Cup wordt uitgesteld vanwege de ebola-epidemie. Volgende week is er een overleg met de Afrikaanse Voetbalbond over een eventueel uitstel van het toernooi. Dat staat gepland van 17 januari tot 8 februari in Marokko. De regering gaf vorige maand opdracht tot een onderzoek naar de risico's van verspreiding van ebola bij zo'n groot evenement. In de Amerikaanse stad St. Louis zijn opnieuw honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen politiegeweld. De betoging verloopt tot nu toe rustig. Gisteren waren er rellen waarbij een agent gewond raakte. Aanleiding voor de protesten is de dood van een zwarte tiener die woensdag door een politieagent werd neergeschoten. In augustus waren er in Ferguson, een voorstad van St. Louis, diverse botsingen tussen demonstranten en de politie, nadat een ongewapende zwarte tiener door een politieman was doodgeschoten. De gouverneur van de Braziliaanse staat São Paulo heeft de federale overheid toestemming gevraagd voor nieuwe noodmaatregelen om de stad São Paulo van meer water te voorzien. Door de extreme droogte van de afgelopen maanden is inmiddels 95% van de watervoorraad verloren gegaan. In het grootste waterreservoir van de stad zijn inmiddels tientallen autowrakken zichtbaar die de afgelopen jaren in het reservoir zijn gedumpt. Het weer, af en toe zon, maar ook buien. Eerst aan de kust en later ook landinwaarts. Het wordt een graad of 17 en er waait een zwak tot matige zuidwestelijke wind.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 And I can Uncle Charlie, you. don't be young and foolish. You don't know what you're doing. You don't know what you lost until she's gone. She pretty face, drove you wild, but you ain't had that dog style. sky.